Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen voorlopig geen stakingen meer bij de treinen. Spoorbeheerder ProRail is het met vakbonden eens geworden over een nieuwe CAO. Ze zeggen allemaal daar blij mee te zijn, maar wat er nou precies is afgesproken is nog niet duidelijk. Ook moeten de leden van de vakbonden nog laten weten of ze het ermee eens zijn. De medewerkers van ProRail wilden onder meer meer salaris. De treinverkeersleiders legden daarom afgelopen tijd meerdere keren in de ochtend het werk neer... waardoor er geen treinen konden rijden. Nederland spreekt Israël aan op een rapport dat het land zelf direct naar de media en Tweede Kamerleden in Nederland stuurde. Buiten het kabinet om dus. In dat rapport schrijft Israël dat bepaalde hulporganisaties hier banden hebben met Hamas, zegt justitieminister Van Wil. Daar staan namen bijvoorbeeld in van Nederlandse staatsburgers die zich dus niet kunnen verdedigen op dat moment. Eh, waarvan de Nederlandse autoriteiten nog niet hebben kunnen vaststellen, eh, klopt dit rapport? Eh, wat kunnen we daar strafrechtelijk aan doen? Dus het onwenselijke vinden we dat als dit soort signalen er bestaan, dan willen we dat graag via de officiële kanalen krijgen en niet via de media. Israël verspreidde het rapport kort na de rellen in Amsterdam rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en het Israëlische Maccabi. Zeven mensen moeten binnenkort daarvoor voor de rechter komen. In Zuid-Korea hebben ze een Starbucks op een bijzondere plek gekregen. Je kan nippen aan een frappuccino aan de grens met Noord-Korea. Mensen kunnen vanaf een terras zo het communistische land inkijken. Het is ook best heftig voor veel Zuid-Koreanen... omdat ze er familie hebben die ze erg missen. Ze hopen daarom ooit ook samen een koffietje met ze te kunnen drinken. En de gemeente Capelle in Zeeland wil iets doen aan de enorme hoeveelheid poepluiers in het afval. Zo'n 8% van het huisafval daar bestaat uit wegwerpluiers. En dat kan best een tandje minder. Daarom krijgen ouders een gratis pakket met wasbare luiers. Ik heb twee kinderen en eh, dat gaat eh, erg hard, zeg maar. We hebben echt eh, ja, heel veel luiers per dag. Mhm. Ehm, dus ehm, ik ben hier super benieuwd naar hoe het, ehm, hoe het gaat bevallen. Voor sommige ouders is het nog wel even wennen, maar het voordeel van wasbare luiers is dat het een stuk goedkoper is. En ook zouden kinderen er eerder zindelijk door worden, omdat ze beter voelen dat ze gepoept of geplast hebben. Het weer dan op de meeste plaatsen veel zon. Hier en daar nog een klein beetje een aantal wolken bij een graad of 7. Vanavond en vannacht dan koelt het flink af. En dan is er morgen iets meer zon met 5 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in Noord-Holland. Om te beginnen de N203 Amsterdam richting Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 Oh, don't let them change your soul. begun home everyone Cause it's only just begun surrender cigarette no government warning about that motion of the single life of the dams they're building. Free and prove Asher on the 45. Well, it's a free and prove Asher on the 45.